Twee uur. Door met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft een resolutie aangenomen... om een einde te maken aan de noodtoestand in de Verenigde Staten. Die is uitgeroepen door president Trump om zo buiten het congres om... geld vrij te maken voor de bouw van een grensmuur met Mexico. De democraten, die een meerderheid hebben in het huis... zijn fel tegen de bouw van zo'n muur. De resolutie werd aanvaard met 245 tegen 182 stemmen. Daarmee gaat de resolutie door naar de Senaat, waar de Republikeinen in de meerderheid zijn. Een deel van hen zegt moeite te hebben met de noodtoestand en zal ook voor de resolutie stemmen. Trump heeft al gezegd dat hij een veto zal uitspreken als de maatregel door beide kamers komt. In Schiedam heeft een brand gisteravond een bedrijfspand in de as gelegd. In het pand zaten vier bedrijven, onder meer een meubelzaak en een witgoedbedrijf. Toen de brand aan het begin van de avond uitbrak was er niemand binnen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen panden. De oorzaak van de brand in Schiedam is niet bekend. De vader van de in 1993 vermoorde peuter James Bulger... wil dat de schuilnaam van een van de moordenaars bekend wordt gemaakt. De tweejarige James werd destijds door de tien jaar oude John Venables... en Robert Thompson ontvoerd, gemarteld en vermoord. Het duo werd veroordeeld tot levenslang, maar de twee kwamen op hun achttiende vrij. Ze kregen schuilnamen om ze tegen de volkswoede te beschermen. Omdat Venables tot twee keer toe opnieuw is veroordeeld voor zedendelicten... eist de vader van James Bulger dat zijn levenslange anonimiteit wordt opgeheven. In Californië is de Amerikaanse schrijfster Geraldine Saunders overleden. Ze schreef in de jaren 70 over haar ervaringen als reisleider bij een cruisemaatschappij. Haar boek vormde de basis voor de komische tv-serie The Love Boat... over liefdesaffaires en ontmoetingen aan boord van het cruiseschip Pacific Princess.